Je hoort het goed, eh, want alles staat in de teken van de Rob Akda wordt de komende weken. En dit was Max Polman met Pompey. We gaan op naar zo direct Play Loud, want die is achter dit programma. Dus 9 en 11. Maar we hebben natuurlijk hier ook eh, muziek van een hele tijd terug. Maar wel heel erg eh, leuk om hem nog eens een keer weer even terug eh, te horen. Light by the Sea en Mr. Wonderman. weer een eh, tijdje terug hoor. Van eh, het eh, Willow... Worldwide Willow. Dat is het album van Casper Baum. En daar stond dit nummer ook op, Wheel. En dat heeft alles te maken met een op handen zijnde nieuwe single... die binnenkort gaat verschijnen. En dat nummer dat heet volgens mij I Write My Name. Daarvoor hoorde je Light by the Sea met Mr. Wonderman. Het is ook alweer een nummer van enkele jaren terug... Wat niet uh, geldt is bijvoorbeeld voor deze band. En die schijnt wel internationaal te zijn, maar ze opereren vanuit Amsterdam. De band heet Prom Vagabonds en het nummer waar je naar luistert dat heet Alligator. En tot zover Metal Lake met uh, America. Dat was uh, het eh, nummer wat ze eerder vorig jaar hebben uitgebracht. volgens mij ergens in het begin van vorig jaar. Het voorjaar zelfs nog. En daar is ook uiteindelijk een album uit voortgevloeid van Metal Lake. Totaal iets anders. We hebben het zelfs ook opgenomen in, in de Verenigde Staten. Ik geloof ergens in Californië. Daar hebben ze het hele verhaal eh, aflopen werken. Eh, Prom Vagabonds, dat is een andere band. En die hebben hun eerste single min of meer gedropt. En dat eh, nummer dat heb je net kunnen horen. En dat nummer dat heet Alligator. Dan is het nogal erg rumoerig rondom Harlem Lake. Want ook de frontvrouw van de band, Janne Timmer... die maakt even geen deel uit van de band Hoewel ze eh, schijnbaar toch nog wel eh, de nodige optredens doen zonder deze Janne Timmer. Maar met Janne Timmer klonk het zo. En dat was van het album The Mirror Mask. Eerst de prelude en daarachter hoor je meteen ook het nummer zelf. lucky ones know just where to go. It's thinning out, now it's getting late, and I'm far away from home. Het is een hele lange titel: Below Freezing at 14th Street Union Square Station. Want dat is volgens mij eh, de officiële tekst van deze single van Ruud Hameling. Hij is eh, anderhalve week of tweeënhalve week eh, geleden hier in de studio geweest... om het een en ander te vertellen over deze single... En daarvoor hoorde je Harlem Lake met The Mirror Masked, En dat is dan wel even de samengevoegde versie. Want er staat daarvoor op het album staat ook nog een soort uh, ja, overture, prelude. Zoals ze dat dan mooi noemen. En ik heb dat eventjes aan elkaar gekoppeld. Waardoor het een totale versie is geworden klinkt altijd eh, nog bijzonder, denk ik, eerlijk gezegd. Ehm, driftig verder gaan met, eh, met deze mm, alternatieve FM, met het eh, derde uur. En dat doen we met een eigen opname van al een tijdje terug. Was in oktober toen Mila Roosendaal hier bij ons te gast was. En onder meer dit nummer speelde. En dat nummer dat heet Make Me Stay. looked at me slightly lang. Het is gratis en verlicht de pijn. van eh, Mila Roosendaal... die we hier zelf hadden in de studio. En de eigen opname natuurlijk ook. Eh, was deze Nieuwland met Dromer. Staat op het album Bitter. En Nieuwland, of beter gezegd Nieuwland heeft ook gewerkt op zijn Engelstalige albums...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 Waiting till I learn there is no easy return. you, All the burdens of the met eh, haar eh, nummer Feelings. bovendien zal zij eh, binnenkort haar album Antidote gaan releasen. En dat doet zij op 27 februari in uh, Bitterzoet. En dan zal ze dat allemaal laten horen. Ook bijvoorbeeld dit nummer Singa met Feelings. Daarvoor hoorde je de Meadow met Morning Light. Straks is het de beurt aan de heer Marcel van Kuik. En die gaat iets heel speciaals doen straks doet hij met twee mede-presentatoren. En die twee mede-presentatoren die gaan het allemaal hebben over Underground. Nou, als ik een beetje de, de actualiteit erbij pakte... dan denk ik dat het hoog tijd wordt eh, dat we een beetje Underground eh, moeten gaan. Want op het internet zitten is, iets waar je nou niet echt eh, gewoon vrolijk van gaat worden. Eh, deze uitzending van uh, eh, Alternative FM zit erop. Want eh, er is volgende week natuurlijk weer een, ja, een uitzending rondom de tweede voorronde van, ja, van de Rob Akda wordt. Maar we sluiten af met een lekker lang nummer. En dat is een beetje de opmaat naar wat er zo direct gaat komen. Na dit programma. En dat is Astrid en Mirror waarmee het derde uur van deze Alternative FM afsluiten. Donderdag dus eh, de herhaling van dit, eh, van dit eh, fijne werkje, van dit fijne uitzending. En dan is er volgende week gewoon weer een verse dag. Just leave me in my dreams. All this light brings me down, lifts me up, brings me down. All this sound brings me down, lifts me up, brings me down.